Acht mensen zijn behandeld door ambulancepersoneel. Twee liggen in het ziekenhuis. De temperatuur op de Tweede Maasvlakte liep vandaag op tot 38 graden. Vanwege het grote aantal mensen dat hulp vroeg... werden extra ambulances opgeroepen. De veiligheidsregio riep het publiek op niet meer naar de Tweede Maasvlakte toe te gaan. Op een kampeerboerderij in Leusden in Utrecht zijn 33 kinderen en twee personeelsleden door de hitte onwel geraakt. De hulpdiensten rukten massaal uit. Bij sommige kinderen was de lichaamstemperatuur opgelopen tot boven de 40 graden. De kinderen en de personeelsleden werden overgebracht naar het calamiteitenhospitaal in Utrecht. Inmiddels ligt één kind nog in het ziekenhuis. De kinderen komen uit Rijnsburg en ze waren in Leusden op zomerkamp. In de Verenigde Staten worden binnenkort weer gevangenen geëxecuteerd... die door federale rechters ter dood zijn veroordeeld. Minister Barr van Justitie heeft opdracht gegeven voor executie van vijf mannen... die zijn veroordeeld voor moord of verkrachting... waarbij ook ouderen en kinderen slachtoffer waren. De laatste keer dat gevangenen uit de federale dodencel terecht werden gesteld was in 2003. Door bureaucratie en slepende procedures nemen de zaken vaak jaren in beslag. De executies in de VS zijn waarschijnlijk in december. FC Utrecht is het Europese seizoen begonnen met een gelijkspel tegen Zinski Mostar. In de Galgenwaard werd het in de tweede voorronde van de Europa League 1-1. Voor Utrecht scoorde Kerk. De return is volgende week donderdag. Het weer. In het zuiden mogelijk een onweersbui. Vanavond blijft het nog lang warm. Aan het eind van de nacht is het afgekoeld tot zo'n 22 graden. Morgen weer heet. 32 tot 39 graden.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 Met, met nu Alternative FM. In the morning gotta run to the bus so I won't be late. All day long I gotta run things to be done cause I know that these things can wait. I try not run, run, to the bus, cause time is ticking away. I need to have some fun, I know it can be done, soon as we'll be yesterday. I tried not My feet won't move at all. I panic and I fall. I hear somebody call. I knew they has begun. I tried not. metropolis. I do what I should do as a citizen amongst the populace. How else these rocks gonna lift from the second floor of this pyramid up? Isn't it obvious that we're captive in a prison of capitalism? Bleeding battery liquid for them to enhance the system. Meaning on top, they beat the drum as we dance to the rhythm. How much is humming your own melody actually giving? My soul is not for the taking, but yet and still I feel like I'm running too fast to even be living. But what I'm going to see, I need to feed children. But do I want my dreams to belong to the ones who keep the millions? If money makes the world go round, well let me know how. My head's spinning, can I live on my own grounds? It's off for now. Think I gotta slow down before I'm wholehearted caught up in this merry-go-round. So now. dat was 2015, eh, terwijl ik wel weer eh, een beetje loop te rommelen weer met mijn koptelefoon. Het is een drama. Ja, denk je dat je dit hebt? Maar goed, ik eh, zal met veel uh, hindernissen dit proberen dit werkje even af te kondigen zoals dat heet. Want achter niche schuilt Sietske En dan ga je googlen en wat blijkt, dan zie je nauwelijks nog iets van niche nog terug op sociale media of wat dan ook. Eh, meer onder haar eigen naam. Eh, daar eh, doet ze dan nog wel het een en ander. Maar dat heeft helemaal niks meer met muziek gerelateerde dingen te maken. Dat is wel, wel jammer, want dit was uit 2015. Ik ben er zelfs ook nog bij geweest toen het album wat zij uh, maakte... en waar dit nummer ook op terug te vinden is... Ehm, ja, heeft ze dat min of meer ook gepresenteerd in een hippe tent. Tenminste, ik vind het hip. Eh, de New Me heet eh, dat album. Dat was in Beurs Rotterdam. Zegt jou dat ook wat, eh, Leon? Of, ja, ja, ja, ja. ben, je, ben je wel eens geweest of niet? Um... Het, het beursgebouw bedoel je Ja, nee, gewoon in beurs zelf. Dus, dus, dus, dus in de club zelf. Um, dat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet meer, nee. Nee, dat weet je niet meer? Nee, nee. Nee, oké. Nou ja, oh, goed. Ik denk, het niet. Nee, nee maar het, Is, het, zat, eh, eh, het zit onder. Eh, ik weet niet of het nog, nog steeds zo is. Maar het zit onder het, het voormalige ehm, station Hofplein in Rotterdam. Oké. Hofplein, dat, dat, dat, dat schuifde een beetje. Dat schoof een beetje eigenlijk tegen de, de spoorlijn van Rotterdam Centraal naar het zuiden van het land. Ja, ja, ja. het was een aparte eh, en die spoorlijn hebben ze opgegeven. Dus ja, op een gegeven moment eh, zaten daar ook dingen onder. Dus toen eh, dachten een paar handige ondernemers, horeca-ondernemers... we gaan er een, soort muziektent van maken. Aha, horeca gerelateerd. en Birds was een feit eigenlijk. Tenminste... Dat denk ik. Laat ik het even gewoon voorzichtig brengen. Ik weet wel dat je in Rotterdam heb je heel veel van dat soort, uh, dat soort tentjes waar je dat heb kan Met, je, met, je, met je muziek. Als je opkomend bent, waar je kan optreden, zeg maar. open, open mic dingen. Doe je dat ook nog? Nog steeds of niet? Nee, ik, doe, dat, ik doe dat niet. Nee. Nog niet. Nog niet? Nog niet. Komt wel. Oh, eh, dus, dus ja, oké. want je zei net, van, hè, je hebt een bepaalde ontwikkeling. Dus ik denk, misschien ben je de ontwikkeling al zover... dat je de open mic eh, eigenlijk al ontgroeid bent? Of valt dat uh, nog... Ja, eh, ik heb in het, ik heb, vroeger heb ik wel eh, vaker opgetreden. Mhm. met oudere nummers. Mhm. Ehm, maar nu moet ik weer genoeg nummers uitbrengen en, om, om weer te kunnen gaan optreden. Ah, oké, dus, ah, ja, dus, dus, daar, dus daar, daar zou je de open wel weer daarvoor willen gebruiken om nummers uit te proberen. Dat, dat, dat een beetje, dat, idee. ja, dat, dat, daar is het zeker handig voor. Ja. Maar ik, wil sowieso, eh, ben sowieso van plan om te gaan optreden... Eh, zodra ik weer genoeg nummers heb. Ah, ah. ja. En dan ben je nu weer aan, eh, aan het werk. Hè? Ja, ja, ja, nou. zeker. Ehm, ga je ze in eigen beheer of probeer je ze nog ergens... of heb je al een paar mensen die met je mee willen denken... hoe je de nummers eruit moeten gaan zien en vooral moeten klinken? dat idee? Ehm, nee, ik doe eigenlijk alles eh, zelf ja. in, mijn, eh, in mijn slaapkamer. <laughs> ja, Daar heb ik een soort studio gemaakt. Ja. En eh, ik maak de, produceer de, de nummers, de beats maak ik. Ik neem het op thuis. Je doet het helemaal zelf. Dus. Ja, ja. Ehm, maar laat je ze ook eh, horen? Of, eh, van, eh, ja, ja, ja, ja, ik, ik, wil ze nu gaan uitbrengen, zeg maar. Ah, oké. dus maar ik laat het binnen een soort besloten kring, laat ik het wel ja, Dat is, misschien wel handig, hè? Van, binnen Je, bij, bij je vakbroeders, om het allemaal zo te zeggen. ja, ja. Die nee, nog iets op. ja. want dat, dat, dat lijkt me toch ook wel, denk ik, handig ook voor jou. Ja, ja, dat is positief, goede feedback. Ja. ik heb nog iets van jouw lijstje. Joey Bada of Joey Beda? Joey Badass. Badass? Ja. Ja, want het staat dan zo dat ik het eh, niet helemaal eh, zie. Maar Joey Badass, wie is dat? En eh, hij komt uit Amerika, neem ik aan. Ja, hij komt ook uit Amerika. Is ook een, een hele toffe rapper. Ja. weer, het nummer is ook heel puur. het gaat er eigenlijk om dat hij van, van niks komt. Mhm. En dat hij toch ja, zijn dromen, zijn dromen heeft achtervolgd, zeg maar. Ja. Uh, daar gaat het uh, nummer eigenlijk over. Daar gaat het nummer over, ja. ja. Uh, goed, daar is hij dan. Het nummer dat heet Devastated, hè? Ja, juist. Yeah. Can you feel it? I used to feel so devastated At times I thought we never make it But now we on our way to greatness. Greatness, greatness. And all that ever took was patience. I, I, I used to feel so devastated. getting better each day. Stacking that to the cheesecake. Look up to the Lord we pray. Trying to be my best each day until I'm late the rest of we late. Yeah, to the time being we lit. Hoping I don't let it get all in my head. I don't need the money just to say that I'm rich. Couple little honeys when they get in my bed. But they used to run for me when I had nothing. Now they wanna fuck cause they see me stunting. Nigga came up off the hustling. Living in the lab of lux and I'm feeling like the man. If you ain't on my chucks, then you wouldn't understand. On me, bodies rubber bands. On me, make it wanna dance. For me, probably leave a man. For me, standing in the stands. Got I used to feel so devastated. At times I thought we never make it. Now we on our way to greatness. And all I ever took was patience. I, I, I used to feel in the cadence. Turn my brain up a wavelength. Now we flowing and sailing. So just go with the feeling. Baby, soak up the vibe. Let's throw some dope up, get high. We gon' blow smoke in the sky till we can open our eyes. Times I thought we never make it. Now we on our way to greatness. And all I ever took was patience. I, I, I used to feel times I thought we But now we on our way And all I ever took was patience just the way you act. do things to people, it's a fact. You a liar, you a cheat. Be far away from me. Don't need your negativity. Know your tricks, know your schemes. Glad I figured out it ain't nothing what it seems. Cause you a danger, you're like a stranger. You're like a bad song written on a paper. You ain't alright. You ain't no friend. Don't give a shit by the way how things went. By the way how things went. I just shit. I don't give a shit. I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit. I don't give a shit. I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit. I don't give a shit. I don't give a shit. saying I blew it. Yeah, your parents and your friends, they not convinced. Tell me I ruined this, but I did not mean the emphasis. Feel like I'm only in the way now. Is there another nigga grabbing on your waist now? I wonder. Oh, everything we could've been. Lately, you just screaming when that text appear. Heard you ain't been cutting back on sex appeal. I can help but think about you when I'm reminiscing. I'm trying to spill the truth to you, but you never listen. Oh, I never. Oh, I never. Just know I never meant to let you down. No, I never. No, I never. Just know I never meant to hurt you searching. I blame it on the waitress, I blame it on my patience. Yeah, you ain't been the same since you caught me sneaking out. I let go when I'm faded, let's take it back to basics. I blame it on the waitress. It's like you switching up on our language, like you don't wanna get manded. I should've done the right thing back then, I never should've left it. Yeah, ain't no justice in my actions, I agree. At least give me some closure, so much distance in between. Cause it ain't you right now by my bedside. It ain't no, I never meant to let you down. No, I never, no, I never. Just know I never meant to hurt you, hurt you. I, I blame it on the waitress, I blame it on my patience. Yeah, you ain't been the same since you caught me sneaking out. I let go when I'm fading, let's take it back to basics. I blame it on the way she lured me to her house. Lately you've been acting up, everything is not enough. I don't wanna give you up. No, you don't have to do this. I should've never been so ruthless. nummer wat wij eh, al een paar eh, weken al eh, draaien bij ons. de man die bij ons in de studio zit, Leon zelf, met Blame It. Daarvoor Fake Friend, niet Fake Friends. Want er is ook nog een nummer Fake Friends en die is van Wendy Moore. maar dit wat je net daarvoor hebt gehoord was van Viv en de album is uit 2017. En ze hebben mij ehm, eigenlijk een beetje doorgegeven... dat ze al bezig zijn met nieuw materiaal. En daarvoor Devastated van Joey Badass. Dan heb ik er eh, drie eh, gehad. En eh, Joey Badass was een van de keuzes van uh, Leon. omdat hij hier te gast is vanavond. je bent ook bij Den Haag FM geweest. Ja, Daar heb je wel even lopen performen. Ja, ja, ja, klopt. Ja. Dat was, wel, was de eerste keer. Ja. maar het ging goed. Ja, het ging goed. Hm, even over optreden. Eh, vind, je dat, eh, vind je dat fijn om te doen? Of, eh? ehm, ja, ik zou als, als ik artiest wil worden, dan zal ik het wel moeten doen. Ja? Dus alleen ik moet er nog een beetje inkomen. Ik, ik heb de afgelopen vijf jaar, langer zelfs, heb ik eigenlijk alleen maar muziek gemaakt in mijn kamer. Dus dus je moet, nu eh, even buiten. Uit Even uit mijn school komen. Ja, dus eh, dat noemen ze met een mooi woord uit de comfortzone. Eh, ja, ja, ja. ja, wat is heel leuk als je het op een kamertje kan bedenken. Maar je moet het, je moet het ook performen buiten het... ja, ja, precies. Ja. Maar dat gaat zeker komen. Volgende keer. Ja, oké. Okay. blij met... hij staat ook op YouTube. Ja. Maar dat is meer een audiofile, hè? Dat, ja, klopt. toch nog iets, denk je, van ga ik, zal ik een clip bij gaan verzinnen of eh, doe je dat eh, eh, niet? Niet bij deze. met de volgende, de, volgende single die ik uit ga brengen, daar gaat wel een clip bij ja. komen. Dat, ja. dat heb je nu al eigenlijk een beetje in je hoofd zitten. En, ja, ja, daar zijn we volop mee bezig. Ja. hoe, hoe werkt dat dan? Want dan, dan schrijf je een nummer. Dan ga je op een gegeven moment dat laten horen. En dan moet je op een gegeven moment ook het beeldmateriaal erbij gaan bedenken. Want ja, het, eh, het, eh, het beeld moet wel het nummer ook eh, versterken, denk ik. Ja, ja, precies. Schrijf je dat ook uit of niet? Ehm, voor de volgende toevallig niet. Nee? Maar normaal doe ik dat wel. Dan schrijf ik er een soort script bij. Of verwerk ik mijn ideeën op papier. Ja. maar bij de volgende heb ik dat gewoon samen met iemand gedaan. Met degene die, die de clip ook gaat schieten. Aha, dus... Eh, ken jij dus ook mensen die eh, dat, dat voor jou willen doen? Hè? Dus, dus ook een clip willen maken in, in, dat, in dat opzicht? Ja, ja, ja. de persoon waarmee ik nu werk, ja. die, eh, die wou dat heel graag voor mij doen. Ja. is het ook zo dat, dat mensen zoals jij... Hè, want, ja, ik bedoel hiphop uh, en, en, en, rap, soul, funk... om het even in die hoeken te doen... Ja ik denk ook dat het beeld eh, zeker eh, de muziek kan versterken. Ja, ja zeker sowieso in het algemeen. Ja? Denk ik dat het, eh, een clip altijd wel het, het nummer versterkt. Ja, want als jij op een gegeven moment ook... je, je, je, je wil graag het geluid van de straat overbrengen... dan denk ik ook dat je het beeld... en natuurlijk, dat lijkt mij super belangrijk. ja, ja, ja, Alleen, ik wil niet per se het geluid van de straat overbrengen. Ik zou mezelf niet eh, in die categorie meer zetten, maar... Eh, maar ik bedoel, sommige dingen die over bijvoorbeeld het leven op straat gaan... Ja, ja, dat, ja. Uh, ik, ik, moet, ik, was net even kort door de bocht, maar ik nuanceer het nu enigszins. Ja. Je kan net zo goed straks als in de studio... Hé, hey, goh, kan wel iets over het weer gaan maken, bij wijze van spreken. Ja, ja, precies. ja. ja. Eh, eh, eh, zit het ook een beetje in, in jou verborgen dat je meer thema's pakt dan alleen maar het leven op zich? Maar dat je ook maatschappelijke dingen wel uit probeert en dat ook wil vatten in een, in een nummer? Ehm, ja, ik, ik, ja, ik pak inspiratie uit alles eigenlijk. Ja? Ja, dus... Ik heb niet echt een, eh, ik heb niet echt één bepaalde inspiratiebron. Nee. Maar ik weet uit alles, weet ik wel, eh, zou ik wel in een nummer kunnen verwerken, ja. ja. Dus ook eh, als er een trein ergens voorbij zou kunnen rijden... dat, je, dat daar heel dromerig naar zit te kijken van... Hoe, hoe, zou het zijn als ik bijvoorbeeld een machinist of weet ik van wat... Hè? Ja, bij, bijvoorbeeld, ja. ja. ja, ja. Oké, dus okay. ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar hoe, hoe zo'n nummer zou klinken, wat, wat dat gaat. Weet je? Ik bedoel, of, of probeer dan in, eh, te verplaatsen in, iemand die gebruik maakt van zo'n vervoermiddel. En we, ik, ik, bedoel, dit is puur hypothetisch, hè, wat ik hier uh, schets. Maar dat zou je kunnen, dat zou je kunnen ja, doen. Ja, ja, zeker. Sowieso. Als, ik, eh, als ik een verhaal vertel, dan probeer ik me altijd te verplaatsen in degene die het verhaal ervaart. ja. Blame it! dat is het nummer wat, eh, wat je onlangs hebt uitgebracht. Ja, klopt. Eh, ik heb het een beetje, eh, maar het is weer even aan mijn gedachten en mijn brein weer even ontsnapt. Maar mhm. waar, waar handelt het over? het gaat dus zeg maar over, over, een, over een jongen die eigenlijk alleen die vreemd gaat. Mhm. En die eigenlijk, zoals de meeste mannen doen, eh, overal de schuld aangeven, behalve zichzelf. En dat is ah, eigenlijk wat ik, ja, nou wat weet ik, doe ja, in het refrein. Ja, ja, ja. ja. En door, eh, in, de, in de verses dan eh, vraag ik of ze me terugneemt eigenlijk. En bied ik soort van mijn excuses aan. En in het refrein geef ik het toch weer de schuld van alles, behalve mezelf. Dus dus dat, is het eh, verhaal. Zit jij zelf eigenlijk ook zo... Eh, ik, eh, ik bedoel, ben jij iemand die, die toch een type... die toch eerst de schuld bij zichzelf zoekt en dan gaat wijzen? Um, Gewetensvraag. <laughs> Ja. ja. Nee, ik... Ehm, nee, niet echt. Nee? Nee. Nee. Ik... Ik neem, ik neem, altijd de schuld op me. Ja, dus jij neemt de verantwoordelijkheid. Ik neem de verantwoordelijkheid. Heb je een verantwoordelijkheidsgevoel dan? Um, naar mezelf toe. Ja, dat bedoel ik. dus, eh, ja. ja. Dus, eh, dus als jij eh, iets doet wat, nou ja, wat niet helemaal fijn is... En, en je merkt dat ook, dan ben je toch wel iemand die zegt... ja, shit. Ja, ah, sorry, ik had het beter even niet kunnen doen. Ja, ja 100%. Dat bedoel ik dus, dat staat dus in schril contrast met het nummer wat je uitgebracht hebt. Ja, dus ja precies. ja. want jij zit niet zo in elkaar. Eh, niet, niet, per se zoals het nummer. Ik heb wel zulke ervaringen gehad, maar... Eh, ja, ja. Is dit, eh, zitten er ook levenslessen in dit nummer verwerkt? waar je zelf misschien tegenaan bent gekomen? niet, per se, niet per se in de tekst. Nee. Maar ik zou wel kunnen zeggen van... in je omgeving zou het natuurlijk wel kunnen gebeuren, zo'n zo'n verhaal. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Het is ook wel gebaseerd op levenservaringen van mezelf. Ja. maar niet te letterlijk. Nee. Ehm, maar ik zou het wel kunnen zeggen van... Ehm, ehm, als les, wat je eruit kan halen... Ja. is dat je gewoon eh, je partner moet behandelen... als hoe je zelf eh, behandeld wil worden. Ja, oké. Dus uh, wat gij niet... wat, hoe was dat ook alweer, Leon? wat gij niet doet, wat, wat u... <laughs> ja, ik weet het niet. Ik, ik zit... Eh, eh, doet dat ook een ander niet. Zoiets was dat. Uh, ja. <laughs> zoiets, maar ik ben, ik ben gewoon dat spreekwoord helemaal... Ja, nou ja, goed. er zal straks wel iemand zeggen van... weet jij dat spreekwoord niet? Nee, wat gij niet wilt dat u geschiet doet dat ook een ander niet. Dat is het spreekwoord wat ik zoek. Dat is hem. Dat is hem. Ja, ik uh, moest even graven in mijn, eh, in mijn hersenpad, maar ik heb hem eh, gevonden. straks draaien we nog iets van jouw lijstje. Maar nu even aandacht voor degene die hier ook geweest is. Benjamin Fro, want daar heb ik het over. hij was hier in juni. En dit nummer, dat heet The City. The City if they rent or buy. I can see my city get gentrified. See the value of properties meant to rise. So when the contract's over, the rent will rise. See the picture, rich getting richer and the power only getting more centralized. City starts looking like an enterprise. So you're telling me I can't afford a place in the amazing city I was born and raised in, and I ain't even part of the conversation. Raise your hand if you identify. Raise your hand if your rent too high. Raise your hand if you getting by with some nine to five and you're sick and tired of trying to find a way to just spend less time trying to pay the high rent on time. Y'all over and you just can't tempt me to leave it alone. You reject me, the reason is though. What you need that reasoning for? What the fucking young man's supposed to do when you lose the only place called home to you? Anybody here empathize with anyone in here? Get their hand up high, let's whip up a move, get energized. The revolution won't be televised, the execution will be in your hearts and minds. That we're humankind, that we're not defined by corporate lies, that we're taught to buy, but by the love we share, all sorts of kinds. Put up your hands if you on my side, get involved and get organized. Come on. The landlord Tomorrow is another day. You just take whatever you need to suit yourself, and everyone else will do the same. I know that it makes no sense to dwell. Tomorrow is another day. wasn't the will become in the end. Everything you've lost again, again. Cause friends are just friends, and the one wasn't the one. Cause we waited for too long. ja, dat zijn van die grappige dingen die we in het eh, verleden hebben gehad. Eh, zij is er hier ook eh, geweest, maar toen was het eigenlijk nog onder de vlag Southbound. Want dat was het project wat, ze, wat ze toen deed. maar tegenwoordig doet ze het onder haar eigen naam. Roefaida. En wie is Roefaida? Ja, ja, ik zeg het toch maar. Het is eh, de dochter van de burgemeester van Rotterdam. <laughs> Dus, eh, eh, daar lieg ik niks aan. want voluit heet zij Roefaarde Abu Taleb. de zus is ook nog een begenaafd columnist bij het Parool. Een, een krant voor Amsterdam. Dus wat dat gaat is de familie toch wel redelijk... bezig in, in Nederland. En dit was het laatste werk van Er. En ook nu draaien we eh, weer veelvuldig bij Alternative FM. Ehm, en daarvoor hoorden we Benjamin Fro en de City. Ken jij hem, uh, Leon, of niet? Nee, ik ken hem niet. Nee. nee. Maar eh, je hebt wel een paar keer al het van hem wat gehoord, of niet? Ja, ik heb hem hier voorbij zien komen en het klonk zeker goed. Ja, oké. dus zoek jij als je voor optredens ook meer mensen die dan passen. Hè? Het, het, het, het, kan zijn eh, eh, je eigen bloedgroep natuurlijk. Maar het kan natuurlijk ook het verlengde van iets zijn. Zoals bijvoorbeeld met Viv en de Lighters. Om, dan maar, om maar even een voorbeeld. Ik zeg niet dat het gebeurt. Ja, maar... ja precies. Ja, zeker. Het zijn allemaal mogelijkheden klonk in ieder geval heel goed dan. Ja. ja. Eh, dat jij, ja, nou ja, goed. je zou zo'n avond gezamenlijk kunnen vormgeven, toch? Of zoiets. Ja, ja, zeker. Dat is zeker mogelijk. Ehm, nou ja, goed. Eh, je bent eh, nu bezig eh, met het maken van nieuw materiaal. Oh, daar ben je nu mee bezig. Ja. Ehm, wanneer, ja, wanneer, wanneer, ja, want, want je, het, is nu één nummer, maar mhm. ik neem aan dat je meer nummers op de plank hebt liggen. Ja, ja zeker. Ik, ik ben met heel veel bezig. Ja. Er gaat ook heel veel aankomen. Ja, het doel is om gewoon in ieder geval één keer in de maand of twee keer in de maand wat uit te brengen om, om een beetje op eh, de radar eh, te blijven. Ja, ja, dat is wel nodig. Eh, dan kom je ook op het volgende, want dan moet je je promotie regelen. Ja, ja. ja. doe je het zelf? Op dit moment wel, ja. ja. is het ja, op een gegeven moment dat je dan denkt van het is wat overwegen om daar iets ook mee, mee te gaan doen? Dat je het onderbrengt. Maar ja, dan moet je natuurlijk ja, dat, nee, dat wil ik zeker gaan doen. Dat, eh, dat maakt het leven wel een stuk makkelijker. Dat je hier meer op, eh, op de muzikale kant uh, van ja, het verhaal kunt meer op de creatieve kant. Ja, ehm, ja nee, dat wil ik zeker Het is nu een beetje een noodzakelijk kwaad eigenlijk. Dus een beetje, ook daar moet je tijd in steken. Als, ja, ja, ja, ik heb wel wat uren gemaakt met mails verzenden. Ja, want eh, eh, je wil natuurlijk eh, je muziek aan de man brengen. Ja, ja, precies. dit mailtje is dus ook bij ons terechtgekomen. Want daardoor zit Leon hier. Ja, en daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, <laughs> en hetzelfde is ook bij Den Haag FM gebeurd. Ja. ja. zitten er nog meer radio dingetjes aan te komen op dat gebied, of niet? Ehm, ja, ik heb eentje bij Minosami Radio. Ja. Waar is dat? Geen idee eigenlijk. Oh. weet ik nog niet. Dat adres dat moet ik nog doorgestuurd krijgen. Volgens mij is het in, eh, in Amsterdam. Mhm. Eh, ik had een, uh, een, mail terug gehad van Jam FM. Dat is ook niet even misselijk als je zoiets... Jam FM, dat is een redelijk bekendere, wat meer bekendere zender. Heb ik het hm. idee? Ja, ik, ik, ik kende het niet. Ah, maar ik heb er wel eens van gehoord. Dus dat, dat, dat is... Eh, zit meer een beetje in het eh, commerciële regionale eh, radiowezen, denk ik. Okay. Is goed, maar er zullen er wel meer. je zoekt natuurlijk ook de een beetje ook zender gerelateerde muziek. Ja, ja, die, die, jouw muziek, ja, jouw categorie draaien. Kijk, wij draaien van alles. maar we willen graag ook wat meer. Hè, een beetje streetwise klinken. En, eh, dus mag je gewoon je vrienden eh, roepen. Nou, je kan ook eh, Daadrecht. Dus zijn wij daar ook weer een stukje mee geholpen. Want dan hebben we ook weer een beetje krijgen we ook een beetje vaste voet onder de grond in die wereld. Want dat is wel een beetje de bedoeling namelijk. Ehm, dan heb je nog muziek meegenomen. Ehm, Fabulous heet de man. Of fab Fabulous. Fabulous, oké. Ehm, even over het nummer. hoe heet het nummer? Eh, het nummer heet Ball Drop. Ja. En French Montana die zit erop als featuring. Ja. Um, ja, het, is, het, gaat er zeg maar om als een soort afsluiting van het, eh, van het jaar. Ja. En wat je allemaal meeneemt en wat je allemaal bereikt. En ah. dit is ook een nummer die ik altijd draai op, eh, op Oud en Nieuw. Oké. Dus ja. Hier is die. situation. I can fix your situation. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. I cut them bitches off when the ball drop. New year, new money, then the call drop. New year, new money, let them drugs drop. Cut them niggas off when the ball drops. Cause them real niggas ain't hate. And them hating niggas ain't real. And baby, I can help your situation. No time smoking medication. Yeah. This the new year resolution. We gotta be the winners, cause the rest is losing. I told them get money, that's the best solution. When you do, wear your rocket like you rest in Houston. When niggas stole my style, I ain't stressed the boosting. It's time to make more money, less excuses. My old bitch on death row, it's time for execution. My new bitch is badass, she the best since Boosie. Like, whoa, whoa. top. Cause when them shots ain't ringing, you can't call shots. Mix a white and brown on the corner strap. your situation. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. I cut them bitches off when the ball drop. New year, new money, then the call drop. New year, new money, let them drugs drop. Cut them niggas off when the ball drop. Cause them real niggas ain't hate. And them hating niggas ain't real. And baby, I can help your situation no time smoking medication. Cutting off holes when the ball drop. Riding with my woes till the casket drop. Quiet for you suckers, hear pin drop. I buy this motherfucker like the price drop. Shorty back it up, let the ass drop. Mommy killing them, got a teardrop. Bitch, I'm on fire, need to stop, drop. Nigga, this the flow that got your artist drop. coming down like raindrops. bijna vergeten zijn, eh, deze single van Nausicaa. Want eh, die is in eh, juni uitgebracht, dus hij is gelukkig nog niet zo lang uit. Maar het is altijd wel fijn als we dat een beetje in de gaten houden. All I Do, dat is ook de opmaat naar een aantal optredens die eh, nog gepland staan in de maand september. Eh, onder meer het merendeel in Duitsland. En eh, geloof dat er hier zelfs één optreden ergens is in Nederland. Maar dan moet ik weer eventjes gaan kijken waar dat allemaal precies is. En daar heb ik nou net even geen tijd voor. Dus dat is... daarvoor hoorden we Fabulous met drop En hij werd geassisteerd door French Montana, zeg ik. Ja, ja. Oké. Ehm, het zit er bijna op, Leon. ja, het, het, was mij aangenaam. Ja, mij ook. Ja. Hartstikke bedankt dat ik eh, hier mocht zijn. Ja, en bedankt we zijn, voor de uitnodiging. Ja, en we zijn super nieuwsgierig naar eh, het materiaal. En de volgende keer is het natuurlijk... Eh, ja, dan gaan we live, Dan gaan we live los natuurlijk. Hè? Dat, ja, komt dus, is de volgende, volgende keer. ga je het redden? Want ik weet, je moet nog weer terug naar Zoetermeer. ik moet nog weer terug naar Zoetermeer. Maar dat, dat, dat, wel goed. Ik geloof, zie hier eventjes de weg af provinciale weg eh, bij die rotonde. En eh, dan is het alleen maar oh, die, eh, die provinciale weg volgen. En dan kom je vanzelf in Zoetermeer. Ja, dus de N205. Dat is de provinciale weg. Volgens Gaat, over, gaat over vogelenzang. Als je die weg gewoon van dwars door Leiden volgt... Hè, bordje N205 volgen... kom je automatisch in Zoetermeer uit. Oké, nou, ik weet wel dat we een hele lange weg hebben gereden. Ja, niet dus over de snelweg. Uh, ja, maar snelweg, snelweg, ja. Wel een ja, Schiphol, ja. ja. dan heb je, ben je over de A4 eh, gekomen. Maar ik eh, prefereer soms wel eens de binnendoorweg. En dat is de provinciale weg. En die gaat over Vogelenzang, achter Noordwijk langs. Achter Den Haag, dwars door Leiden. En dan komt hij in Leiden aan de andere kant eruit. En dan moet je even weer de A4 oversteken. En dan eh, ga je langs eh, Poel, Stomwijk, eh, Stolwijk. ga je dan, en dan kom je vanzelf in Zoetermeer uit. Oké. Ja, zo, moet je maar even intikken. En 205. kom, kom, kom, komt goed. GPS. <laughs> goed, ik heb er nog een, een paar nog klaarstaan. En een ervan is Nederlandstalig. En het project heet Vroom, Visjes in de Zee. Hij wil alleen maar hangen en daar heb je niks aan. Hij is die boy die je moet laten staan. Hij lijkt een engel, maar een duivel in disguise. Hij vreet je op met huid en haar. Hij pakt en hij grijpt, maar belt je nooit terug. Hij vrijt en hij feest erop los. Hij lacht en hij kijkt, maar is alweer gevlucht. En ja, wie is de klos? Hij ziet vissen in de zee. Hij pakt en hij grijpt, maar belt je nooit terug. Hij vrijt en hij feest erop los. Hij lacht en hij kijkt, maar is alweer geplukt. En ja, wie is de klos? Hij ziet visjes in de zee. Visjes in de zee. Hij ziet visjes in de zee. dan krijgt hij gelijk. Hij ziet visjes in de zee. Het eh, is een eh, tweetal. Eh, Eldridge Iselt is de een en, ja, geloof het of niet, Mariette van der Brand is de ander. En die laatste, die kennen we natuurlijk uit The Voice of Holland. Een aantal jaren geleden heeft zij daarin meegedaan. En Mariette van der Brand was niet zo lang geleden, vorige maand nog... Een van de artiesten die op het podium heeft eh, gestaan van de Vrienden van Zandvoort Live. Dus dat eh, zegt al iets over het eh, project. binnenkort zal dat hier gaan komen. Binnenkort is iets langer dan binnenkort. Het gaat nog wel even een tijdje duren. Want ze zijn hard bezig om materiaal bij elkaar te scharrelen en te maken. en daarom is het nog wel even verstandig om dat even in de wacht te zetten, om het dan maar zo te zeggen. Straks is het eh, weer de beurt aan Vaderveugen met eh, weer een nieuwe aflevering van Peaceful Radio. Die eh, gaan we straks rond 10 uur nog krijgen. Maar we hebben er nog eentje. En dan moet ik even kijken, een beetje uitmikken. Want ja, dat gaat wel zo dadelijk ook lukken. Volgende week is er gewoon weer een reguliere uitzending. Zoals het er nu voor staat. Want we hebben nog niet 1, 2, 3 live acts. er komt wel wat aan. Eh, David Blinko is eh, een van de mensen die eh, eraan zitten komen. Maar dat zal ergens in september gaan plaatsvinden. En dat is het nog lang niet. want de temperaturen zijn nog veel te hoog om aan september te denken. Het is nu nog juli en de temperaturen hebben vandaag de 40 graden aangetikt. Nee, je bent al getikt als, als het 40 graden is. Tot aan het nieuws van 10 uur is dit Slow, Scott en Young. En ik zeg tot volgende week. Dag. Holidays, time to get away. Memories, only you and me. Watching satellites shoot across the sky as we drive. Off and take the car wherever we wanna go. Let's just see how far we get it on down the road. And where we'll sleep tonight, we don't need to know long as the feeling's right, well, we can take it slow. let's get packed and take the car wherever we wanna go.